Zes uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Zorginstellingen krijgen een financiële klap door de coronacrisis. Dat voorziet consultancykantoor EY op basis van de jaarverslagen van ruim 450 instellingen. Corona zorgt voor meer personeelskosten door extra zorg voor patiënten en de uitval van personeel door ziekte. Tegelijkertijd leidt uitstel of afstel van behandelingen ertoe dat er minder geld binnenkomt. Financieel gezonde instellingen gaan de crisis wel overleven, denkt EY. Maar organisaties die al krap zaten lopen wel het risico om om te vallen. Het kabinet is niet van plan om docenten voorrang te geven bij een coronatest. Minister Slop van Onderwijs zei in Nieuwsuur dat hij en zijn collega's inzetten op het verruimen van de testcapaciteit voor iedereen in Nederland. Volgens hem profiteren docenten daar ook van. Veel schoolleiders en docenten dringen aan op voorrang... om te voorkomen dat leraren met klachten uitvallen... en leerlingen noodgedwongen thuis moeten blijven. Zeker 16 passagiers van een TUI-vlucht van Griekenland naar Wales... zijn positief getest op het coronavirus, meldt de BBC. Alle 193 passagiers is met klem verzocht om in thuisisolatie te gaan. Het toestel vloog vorige week van vakantieeiland Zakynthos terug naar Cardiff... met zeven mensen aan boord die mogelijk besmettelijk waren... Volgens passagiers was het een zooitje aan boord... en werden de coronaregels niet gehandhaafd door het cabinepersoneel. Veel reizigers deden hun mondkapje af... en liepen door het gangpad om praatjes met elkaar te maken. De Venezolaanse overheid zegt dat er gratie is verleend... aan tientallen leden van de oppositie... Volgens de minister van Informatie gaat het in totaal om zeker 110 mensen die gratie kregen. Onder hen zijn 20 oppositieleden die eerder werden verdacht van samenzwering tegen president Maduro.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 was uit 1989. Marty Stewart en Me and Billy the Kid. En sinds 12 augustus van dit jaar is hij geselecteerd om lid te worden van de Grand... Eh, nee, niet de Grand Ole Opry, want daar is hij al lid van. Van de Country Music Hall of Fame. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, want hij hoort echt in dat rijtje thuis. Eh, we hebben wat volkmuziek voor jullie. Courtney Marie Andrews en Kindness of Strangers. En daarna gaan we naar de digitale brievenbus. when the words don't reach your lips, in a lump inside your throat, or in a pile of good events, all the small je hebt een... Eh, E-mail! Via info.nashvilleradio.nl kregen wij muziek opgestuurd vanuit Noorwegen. Inmiddels hebben we al wat nummers van deze artiest gedraaid in de show. Maar eh, ik blijf een hele lekkere stem vinden, dus eh, ik gooi er weer eens wat tegenaan. Big B en As Long As I Don't Have You. Well, it ain't much that I want in this little life of mine. Just a whole lot of money and to be a legend in my own time. A big house, drive a fancy car, a swimming pool in my backyard. But none of that stuff won't matter at all as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have religious man, but I do pray from time to time. And I hope the Lord will look down on me and grant me these prayers of mine. Private jets, tailored suits, custom hats, and snakeskin boots. But well, that will keep me from moaning the blues as long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all long as I don't have you. Well, I know that I'm not the only man who ever dreamt of things like this. But they're all just material things that I reckon one doesn't need. And I'm just a simple man dreams I hope would come true. But none of that stuff won't matter at all. As long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all. As long as I don't have you. As long as I don't have you. As long as I don't have you. None of that stuff won't matter at all as I don't have you. Long as I don't have you. Better believe me. Long as I don't have you. You know I love you. Long as I don't have you. Long as I don't have you. You know it's true. Long as I don't have you. Long as I don't traditionele countrymuziek uit Noorwegen. Big B en As Long As I Don't Have You gaan onze, aan onze spiegelplaats. Daarvoor gaan we naar 1951 met een nummer van Lester Flat, Earl's Crux en de Foggy Mountain Boys. Maar dit is niet het origineel. Nee, nee, nee. Want in 1931 werd het voor het eerst opgenomen door Buster Carter en Preston Young met Posey Aurora op viool. Dus 1951 op de plaat gezet door Lester Flat. Samen met Earl's Crux en de Foggy Mountain Boys. En 20 jaar later in 71 Buck Owens. Twee keer roll in my sweet baby's arms. Dit is de Nashville Spiegelplaat. I'm gonna lay around the shack till the mail train comes back. Then I'll roll in my sweet baby's arms. bluegrass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 if I hadn't known about you. You said everyone can be a rock and roll like a river too. Well, something happens when you find someone who makes you feel like you can do no wrong. leuk ook de muziek van Marie, uh, Mary Chapin Carpenter en Tender When I Want To Be. In het eerste uur hoorde je in Nashville Legends natuurlijk Joop al heel uitgebreid over deze meneer vertellen. Maar we doen het nog even dunnetjes over. 1977, Kenny Rogers en Lucille. Nashville Radio Show, robbing the vault of more golden classics. In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring. thought I'd get closer So I walked on over I sat down and asked her her name When the drinks finally hit her She said I'm no quitter But I finally quit living on dreams I'm hungry for laughter And here ever after I'm after whatever the other life brings I saw him and I closely watched him. I thought how he looked out of place. He came to the woman who sat there beside me. He had a strange look on his face. The big hands were calloused. He looked like a mountain. For a minute I thought I was dead. But he started shaking, his big heart was breaking. He turned to the woman and said, You picked a fine time to leave me, Lucille. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times bar room to a rented hotel room. We walked without talking at all. She was a beauty, but when she came to me, she must have thought I'd lost my mind. I couldn't hold her, cause the words that he told her kept coming back time picked a fine time to leave me, Lucy. With four hungry children and a crop in the field. I've had some bad times, lived through some sad times. But this time you're hurting, won't heal. You picked a fine time to leave me, Lucy. You picked a fine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 Everybody's down and we're going crazy. Don't know how to fix it, but I think maybe turn on the good times, turn off the TV. Yeah, the only BS I need is beers and sunshine. Oh, beers and sunshine. Oh, beers and sunshine. Bonfires and summertime. Back porch nights, it's out And my girl's talking up a little louder Cause everybody's down and the world gone crazy Don't know how to fix it but I think maybe Turn on the good times, turn off Nashville Radio Show. Old school for life, baby. Connie Smith van het album Long Line of Heartaches hoorde je het nummer Anymore. En we hebben wat muziek vanuit Australië voor jullie. Ik eh, kijk regelmatig op eh, internet op de Facebookpagina van de Country Journal. En dat is een, eh, site die eigenlijk zich eigenlijk helemaal bezighoudt met Australische artiesten. En er is dit er eentje van. Ik vond het een lekker nummer, dus heb ik hem voor jullie uitgekozen. Susan Moranti en Some Loving Left To Do. Day takes off 转。 radio show Susan Moranti en Some Loving Left to Do. En muziek uit Nederland ontbreekt natuurlijk nooit bij de National Radio Show. Saskia en Serge, jawel, en Baby, I'll Give You Everything. Saskia en Serge en Baby, I'll give you everything. Ja, dan moet je mee uitkijken hoor, dat niet al te veel weggeeft. We gaan nog een keertje naar onze maandartiest George Strait met een nummer uit 1989. Het is de derde single die werd uitgebracht van het album Beyond the Blue Neon. En is vernoemd naar de begeleidersband van George, want die heet The Ace in the Hole Band. Dus mag je drie keer raden hoe het nummer heet. En ga je vertellen. Ace in the Hole. Dit is de Nashville Maandartiest. You got to have an ace in the hole. A little secret that nobody knows. Life is a gamble, a game we all play. But you need to save something for a rainy day. You've got to learn to play your cards right. If you expect to win the way you want to go. In money or love or all the above, have a little more than what you show. When life deals out a surprise, have a few surprises of your own. No matter what you do, no matter where you go, you've got to have an ace in the hole. You've got to have an secret that nobody knows. Life is a gamble, a game we all play. But you need to save something for a rainy day. You've got to learn to play your cards right noch twee nummers voor je van het Spotlight-album Hand Sewn Homegrown van Linda Ronstadt. En suggesties voor een volgend Spotlight-album mag je natuurlijk altijd aan ons laten weten via info@nesforradio.nl en schrijf dan eventjes in je e-mail om welke artiest, welk album en welke vier nummers het gaat. Maar je mag natuurlijk ook even een voicemail, sms of whatsapp sturen naar 06 428 44375 of voor buiten Nederland plus 31 6 428 Gaat dit te snel? Kan je het ook allemaal op www.nashvilleradio.nl terugvinden. Ik zei het al, Handsome, Homegrown van Linda Ronstadt. Achter elkaar It's About Time en daarna een nummer geschreven door Randy Newman. En dat is Bad No One Ever Heard Is Bad. Dit is het Nashville Spotlight Album. It only seems like yesterday I just can't stand being. please come home.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 don't know how long I've been gone All I know is it's been too long And I'm off track That's why I'm coming back panic is almost gone From the station I grew up on I'm getting closer now So I turn it up real loud It's funny how a little thing like that Can make it all come rushing back They say it's not the same But to me it will never change When I see the light makes sense zijn was uit 2005 uit Canada. Aaron Lines en Lights of My Hometown. Het zit er wel rap. De Nashville Radio Show is alweer klaar voor deze week. Maar volgende week zijn we uiteraard weer bij je. Ik heb nog wat voor je klaarstaan van Fuzzy and the Rust Bells en That Sweet Song. En ik zeg alvast bedankt voor het luisteren. Graag de volgende week. Bye bye.